Katrien Straatman met het NOS-journaal. Zeker drie gemeenten hebben een grens gesteld aan het aantal arbeidsmigranten dat er mag wonen. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS onder wethouders. Maasdriel, Deurne en Zaltbommel hebben een maximum ingesteld... en zes andere gemeenten zijn het van plan. Dat doen ze om draagvlakken onder de inwoners te behouden. De laatste maanden klinkt steeds vaker de oproep om het aantal arbeidsmigranten te beperken. Onder meer minister De Jonge pleit ervoor. De bouw van tijdelijke woningen gaat minder snel dan woningcorporaties hadden gehoopt. Het komt vooral doordat gemeenten te weinig locaties beschikbaar stellen. Zo blijkt uit een enquête onder corporaties. De Tweede Kamer en de minister willen graag dat er zogenoemde flexhuizen worden gebouwd. Voor mensen die snel onderdak nodig hebben. Maar ook studenten en starters kunnen daarvan profiteren. Minister van Veldhoven wil volgende maand met gemeenten en woningcorporaties over mogelijke locaties praten. Het Nederlandse leger had signalen dat de aanval op een bommenfabriek van IS in Irak riskanter zou kunnen zijn dan vooraf was berekend. Blijkt uit documenten in handen van de NOS en NRC. De software waarmee werd berekend hoeveel burgerdoden er te verwachten waren, hield geen rekening met de impact van een tweede ontploffing, die van een bommenfabriek aan de grond. Daarom maakte Defensie een inschatting op basis van eerdere aanvallen op bommenfabrieken. Bij de aanval in Havitia vielen zeker 70 burgerdoden. Volgens Defensie lag er meer munitie in de fabriek dan men van tevoren wist. Het weer in het noorden kan zo nu en dan nog een spat regen vallen... maar daarna droogt, is het droog en schijnt nu en dan de zon. Vanmiddag raakt het bewolkt met kans op een enkele bui. Er staat een stevige zuidwestenwind... en de maximumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Vannacht regent het, maar morgen is het weer meest droog... bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.